Goedemorgen, ik ben Hanneke van Zessen. Dit is het nieuws van NOS op 3. Er rijden vandaag veel minder bussen. Er is een grote staking aan de gang in het streekvervoer. Buschauffeurs willen een beter loon en ze vinden de werkdruk nu te hoog. De staking betekent dat je pech kan hebben als je vandaag op het station staat, zegt de FNV. De reizigers kunnen s ochtends nog een bus hebben, als ze mazzel hebben. Maar dan hebben ze hem smiddags niet. Dus wat het nu uitmaakt is dat mensen voor de zekerheid maar een alternatief vervoer moeten zoeken. Want de kans dat er een bus is, is klein. In Rotterdam, Amsterdam en Den Haag wordt er niet gestaakt. Maar in de rest van het land kun je dus beter even goed de reisplanner checken. De acties duren nog tot en met vrijdag. Er is meer dan 175 miljoen euro ingezameld voor Oekraïne. Het geld is sinds maart binnengekomen op Giro 555. Van het bedrag is inmiddels al ruim 62 miljoen uitgegeven aan dingen als levensonderhoud, zegt Stichting Vluchteling. En dat betekent dan dat de hulporganisaties, dat we mensen zelf eh, cash geld geven, zodat ze zelf kunnen bepalen waar ze het hardst geld voor nodig hebben. En dat kan dan eh, zijn dat ze huur betalen of een hotelkamer of eh, benzine om te kunnen vluchten. Ook wordt een groot deel van het geld uitgegeven aan eten. Zweden heeft een superjonge minister erbij. Romina Pormiktari is 26 jaar en de nieuwe minister van Klimaat van het land. Ze is de jongste minister ooit in Zweden. Ze staat voor meer windmolens en hogere belastingen voor de rijken. Wel opvallend in een rechtskabinet. Koningsdag, Bevrijdingsdag of een diploma in de pocket. Je zou zeggen dat er genoeg redenen zijn om de vlag uit te hangen. Toch vindt de stel uit het Achterhoekse dorp Gaanderen dat niet genoeg. Ze hangen gewoon elke dag de vlag uit. Ach, het is wel leuk om van eh, landen waar we ooit op vakantie zijn geweest ook de vlag aan te schaffen. En dan hangen we daar ook af en toe eens een keer de vlag vooruit. Ja, dat is een beetje uit de hand gelopen. We hebben er nu 25. Een reden vinden ze altijd wel. Je kan het zo gek niet bedenken of er is wel wat. Zelfs Sint-Juttemus hangt de vlag uit. Sommige voorbijgangers kijken een beetje raar op van eh, alle exotische vlaggen. Daarom hangt er ook altijd een blaadje in de straat met daarop de uitleg. En dan nog het weer. Vanmorgen vroeg fris. Op sommige plekken nog mistig. Lost wel snel op. Vanmiddag zonnig en droog en een graad of 15. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. De spits verloopt niet bijzonder druk. Alleen op de A2 staat een flinke file van Utrecht naar Amsterdam... tussen Maarsen en Amsterdam-Zuidoost. Je hebt daar 25 minuten op onthoud. Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam doe je er 10 minuten langer over... tussen Schiphol en Knopen de Nieuwe Meer. En op de A9 Alkmaar richting Diemen heb je een kleine 10 minuten tijdverlies tussen Alsmeer en de afrit AMC.